Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Canadese stad Vancouver is een auto ingereden op bezoekers van een Filipijns straatfestival. Daarbij zijn verschillende mensen omgekomen en gewond geraakt. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. Het incident gebeurde rond 8 uur plaatselijke tijd aan het einde van het festival. Volgens een getuige reed de auto eerst rustig over het terrein... en begon die daarna snelheid te maken, waarbij mensen omver werden gereden. Volgens een andere getuige probeerde de bestuurder te vluchten... maar konden omstanders hem pakken. De man is aangehouden. Het dodental van de explosie in een haven in het zuiden van Iran is opgelopen naar 18. Zo'n 750 mensen raakten gewond. De brand is waarschijnlijk ontstaan in containers met chemische stoffen... die worden gebruikt voor de productie van raketbrandstof. Het vuur is naar andere containers overgeslagen. Brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. En gisteravond werden nieuwe explosies gehoord in de haven. De autoriteiten waarschuwen voor het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Vanaf vandaag kunnen belangstellenden het graf van paus Franciscus bezoeken... in de basiliek van de Santa Maria Maggiore in Rome. De paus werd gisteren begraven. In Rome en Vaticaanstad waren 10.000 mensen. Er zijn nog altijd zo'n 12 miljoen oude biljetten van 5 en 25 gulden in omloop. Dat meldt de Nederlandse Bank. Tot donderdag mogen drie specifieke briefjes nog worden ingeleverd. Twee 5 gulden biljetten met vondel en het geeltje. Het 25 gulden biljet met Zwelink uit 1971. Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn 58ste verjaardag. Omdat hij op een zondag jarig is, werd Koningsdag gisteren al gevierd... en dat was dit jaar in Doetinchem. De feestelijkheden begonnen een uur later vanwege de begrafenis van paus Franciscus. Dan het weer. Eerst nog wat fris. Het wordt een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Vanavond koelt het snel af.